Goedemiddag, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Te veel ziekenhuispersoneel zit zelf ziek thuis, zei Ernst Kuipers net tegen de Tweede Kamer. Hij is de man die in de gaten houdt hoe druk het is in de ziekenhuizen. Door al het zieke personeel is het volgens hem lastig om het coronavirus te bestrijden, vertelt verslaggever Lars Geerts. Die worden natuurlijk ook gewoon ziek. Uh, Ernst Kuipers had het over zijn eigen eh, eh, Erasmus MC, waar hij werkt. Hij zei, ja, we hebben iedere dag tussen de 30 en 50 positief geteste medewerkers. En hij zei, dat zien we gewoon door het hele land heen. Ook zijn de nieuwe maatregelen volgens Ernst Kuipers hard nodig. Anders liggen de ziekenhuizen in november helemaal vol. Twee Russen en een Amerikaan zijn onderweg naar ruimtestation ISS. Vanochtend werd de Russische raket in Kazachstan gelanceerd. 3, 2, 1, en liftoff. Door een nieuwe manier van lanceren is de raket al in drie uur bij het ruimtestation. Tot nu toe duurde dat bijna twee keer zo lang. Alle Deen-supermarkten gaan vanaf morgen om 8 uur s'avonds dicht. Dat heeft te maken met het alcoholverbod. Na 8 uur s'avonds mag je geen drank meer kopen. De supermarktketen denkt niet dat het winkelpersoneel dat kan handhaven. Vandaag precies tien jaar geleden begon deze man aan zijn huidige baan. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu. Mark Rutte is vandaag dus precies tien jaar premier. En dat betekent dus ook dat een andere Mark Rutte uit Zoog al tien jaar geniet van alle verwarring. Ik heb een aannemersbedrijf. Nou, ik ben naamgenoot van Mark Rutte dus. En Rutte heeft het er maar druk mee. Eh, vrouwen die bellen om te, een lunchafspraak te maken. Op een gegeven moment heb ik dan mijn mail eh, veranderd. Eh, omdat ze daar heel veel aanzoeken op kregen ja, die, die, daar niet voor bestemd zijn. Dus het zijn midden dames die nog steeds achter een man zitten. Ja. <laughs> dat is zo leuk. Hij vertelt ook dat er regelmatig duimen worden opgestoken als hij langsrijdt met zijn busje. Maar dat er ook mensen zijn die andere gebaren maken. Het weer op de meeste plaatsen droog vandaag, maar wel grijs. Het wordt 12 graden en het voelt wat kouder aan. Morgen iets meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Yep, you special. Damn, baby, I want what you got de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coronapatiënten die zich niet aan de quarantaineregels houden... krijgen daarvoor misschien binnenkort een boete. Minister De Jonge onderzoekt de mogelijkheden. Nu is gebleken dat 10% van de besmette mensen niet thuis blijft. Ernst Kuipers van het Erasmus MC zei tijdens een bijpraatsessie voor Kamerleden nog eens... dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd nog flink zal stijgen. In het slechtste geval liggen er eind november bijna 6000 coronapatiënten in het ziekenhuis. De GGD's gaan de komende maanden het aantal coronatests verdubbelen.